uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis kunnen gevaccineerde Australiërs die in het buitenland wonen hun land weer in zonder een quarantaineperiode. De inreisversoepeling is vandaag ingegaan. Op het vliegveld van Sydney werden de eerste Australiërs uit onder meer Singapore en Los Angeles emotioneel begroet door familie en vrienden. Op termijn mogen ook gevaccineerde internationale toeristen, zakenmensen en studenten weer zonder quarantaineperiode Australië in. Nu geldt dat alleen nog voor mensen uit Nieuw-Zeeland. De grote regeringsleiders houden vandaag een toespraak op de klimaattop in Glasgow. In totaal doen meer dan 120 landen mee aan de conferentie in Schotland... die gisteren officieel is begonnen. De afgevaardigden worden welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. Koningin Elizabeth is er om gezondheidsredenen niet bij. De belangrijkste opdracht voor de deelnemers is verdere klimaatverandering versneld aanpakken. Grote tegenvaller is dat de Chinese president Xi en de Russische president Poetin er niet bij zijn. De top duurt tot 12 november. Het financieren van codecentrales in arme landen wordt nog dit jaar gestopt... is afgesproken op de G20-top in Rome dit weekend. De rijke landen hebben geen concrete datum genoemd... waarop ze zelf stoppen met codecentrales. Tot teleurstelling van onder andere VN-chef Guterres. Op de G20 is verder besloten dat er wereldwijd een minimumbelastingtarief gaat gelden voor multinationals. Delen van Noord- en Oost-Nederland kampten gisteren met wateroverlast door zware buien die overtrokken. In Meppel dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf in te storten en liepen woningen onder. In Groningen stond een tunnel onder water. Ook was er overlast in onder meer Apeldoorn, Nunspeet en op de A30 tussen Lunteren en Ede-Noord. Het weer voor nu, opklaringen vannacht. Vooral bij zee is er ook kans op een bui.